Levi van Eck met het NOS-journaal. Het kabinet trekt bijna 340 miljoen euro extra uit... om het personeelstekort in de zorg aan te pakken. Het meeste geld gaat naar opleidingen, omscholing en stageplekken. Het geld komt bovenop de 2,1 miljard... die al was uitgetrokken voor de verpleeghuizen. Het kabinet hoopt met de extra maatregelen... het tekort in de zorg weg te krijgen. De politie heeft vandaag 35 vrachtwagens en de personenauto's van een mesthandelaar uit Winteren in beslag genomen. Het bedrijf uit Brabant wordt verdacht van onder meer stelselmatig mestfraude... het overbladen van vrachtwagens en het overtreden van de arbeidstijdenwet. Volgens Omroep Brabant is er bij het bedrijf zelf administratie in beslag genomen. Er is niemand aangehouden. Oud-SP-leider Emiel Roemer is vanaf vrijdag waarnemend burgemeester van Heerlen. Hij vervangt burgemeester Kreewinkel die vanwege zijn zoon met leukemie voorlopig niet kan werken. Roemer wordt nu de eerste SP-burgemeester. Hij heeft vanavond al een kennismakingsgesprek gehad met de fractievoorzitters in de gemeenteraad. Een Nederlandse profvoetballer wordt in België verdacht van zeker vijf gewapende overvallen. Ismaël H. van 22 zou, zou ze hebben gepleegd in de omgeving van Turnhout. De speler zou volgens Belgische media inmiddels in de cel zitten. Ha staat onder contract bij AS Roma, maar werd vaak verhuurd. Bij het Belgische Westerlo werd hij begin dit jaar nog weggestuurd. Er dreigt een tekort aan agenten op de NAVO-top in Brussel deze zomer. Lokale politiekorpsen is gevraagd om 10% van hun agenten naar Brussel te sturen. Maar volgens VTM-nieuws zijn een aantal korpsen onderbezet... en weigeren ze agenten af te staan. Rond dezelfde tijd als de top is namelijk ook een Vlaamse feestdag...